Manning met het NOS-journaal. De woningbrand in de Arnhemse wijk Presikhaaf is onder controle. Wel blijft de brandweer waarschijnlijk nog tot diep in de nacht blussen. Er zijn tenminste drie woningen onbewoonbaar geraakt... en bewoners van 24 huizen kunnen nog niet terug.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 Twintig jaar lang presenteerde ze NTR-programma Kunststof... In februari moest ze stoppen omdat ze ernstig ziek was. Gisteren vertelde ze uitgebreid over haar ziekte in de Volkskrant. Jelly Brouwer was 59. De Nigeriaanse zanger Burna Boy heeft een nieuw concert in Nederland aangekondigd.